Het NOS Nieuws van 9 uur. Dit is Jeroen De FNV wil de Belastingdienst houden aan de vertrekregeling die te aantrekkelijk blijkt te zijn. Het lijkt erop dat zo'n 8000 medewerkers er gebruik van willen maken. Bijna twee keer zoveel als de bedoeling was. Volgens de topman van de Belastingdienst komen daardoor de belangrijkste bedrijfsprocessen in gevaar. De FNV zegt dat dat wel meevalt omdat er veel is geautomatiseerd en omdat er nog tijd is om nieuwe mensen aan te trekken. In Zwitserland wordt vandaag de langste spoortunnel ter wereld geopend. Hij is 57 kilometer lang en gaat dwars door het Gotthardmassief. De bouw heeft 17 jaar geduurd. Door de tunnel wordt het transport tussen Midden- en Zuid-Europa een stuk makkelijker. Er is nu ook al een tunnel, maar die ligt op 1150 meter hoogte. Daardoor zijn drie locomotieven nodig om een goederentrein te trekken. In de nieuwe tunnel op 550 meter hoogte is één locomotief voldoende. Kamerleden en verkeersvliegers vinden dat het kabinet snel afspraken moet maken over het uitwisselen van informatie over vliegen boven conflictgebieden. Bijna twee jaar na de ramp met de vlucht MH17 is dat nog altijd niet gebeurd. Vandaag praat de Tweede Kamer erover. Onder meer VVD en CDA vinden het te langzaam gaan. Ook piloten dringen aan op snelle maatregelen. De PvdA heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aanhangers van de Turkse president Erdogan van plaatselijke lijsten geweerd. Partijvoorzitter Spekman zegt tegen RC dat het bestuur werd gewaarschuwd dat leden van de jongere partij van Erdogan probeerden op PvdA-lijsten te komen. Daar heeft de partij toen een stokje voor gestoken. Minister Bussemaker wil mbo'ers beter voorlichten over de studiefinanciering op het hbo. Ze is bang dat mbo'ers uit angst voor schulden niet doorstromen naar het hbo. Volgens haar zijn leerlingen, docenten en zelfs decanen op het mbo niet goed op de hoogte van de regels. Zo weten ze vaak niet dat de aanvullende beurs nog altijd een gift is. Het weer, het is bewolkt. In de middag neemt de kans op stevige onweersbuien toe, vooral in het zuiden en oosten. De temperatuur varieert van 17 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 16 kilometer, zo'n 20 minuten vertraging. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen na een ongeluk bij knooppunt Batuverdorp 6 kilometer. Ook daar zo'n 20 minuten extra reistijd. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht, 7 kilometer. Dat kost je zo'n 10 minuten. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht, bij Houten, 3 kilometer.